Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan door met de strijd tegen de Islamitische Staat... ondanks de onthoofding van journalist James Foley. Dat heeft president Obama gezegd in een reactie op de moord. Hij sprak niet rechtstreeks over nieuwe bombardementen... maar zei wel door te gaan met wat nodig is om geweld te vervangen door hoop en beschaving. Acht vrachtwagens van het Russische hulpconvoi zijn aangekomen bij de grens met Oekraïne. Ze zijn de Russische kant van de grens overgestoken en staan nu in niemands land. Onduidelijk is nog wanneer ze doorrijden. Oekraïne wil dat de lading grondig wordt doorzocht voordat de trucks naar de belegerde stad Lugansk rijden. De drukst bezochte McDonald's ter wereld in Moskou is gesloten door de Russische Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëneregels zeiden zijn overtreden, maar het zou ook een tegenmaatregel kunnen zijn vanwege de westerse sancties tegen Rusland. Ook drie andere vestigingen van de fastfoodketen in Moskou zijn dicht. In de Liberiaanse hoofdstad Monrovia zijn rellen uitgebroken. Het gebeurde nadat het leger en de oproerpolitie een sloppenwijk afsloten... om verspreiding van het dodelijke ebola-virus tegen te gaan. De bewoners vrezen dat de regering in de wijk patiënten uit andere delen van het land wil isoleren. De dode walvis die voor de kust van Katwijk dreef... is door de Nederlandse reddingsmaatschappij naar de kust gesleept. Het dier lag in een vaarroute en belemmerde de scheepvaart. Natuurhistorisch Museum Naturalis gaat de 14 meter lange walvis morgen onderzoeken. Zwemster Femke Heemskerk heeft op de EK in Berlijn zilver gehaald. Op de 100 meter slag was alleen de Zweedse Sjöström sneller. Het is al de derde zilveren medaille voor Heemskerk dit toernooi. Het weer, het wordt koud vannacht, ongeveer 6 graden.